Ja, het belangrijkste is dat we echt een hele forse investering doen in Defensie. 5 miljard structureel, dat betekent ieder jaar weer 5 miljard bovenop wat we al hadden. Dat is een enorme stap, dat is 40% meer budget en daar kunnen we echt heel veel van doen. Het is ook heel hard nodig. Het is de grootste investering in Defensie sinds de Koude Oorlog. Het geld gaat onder meer naar hogere lonen, meer kogels, nieuwe drones en zes nieuwe straaljagers. Een medewerker van een sloopbedrijf is opgepakt omdat hij spullen zou hebben gestolen. Een paar maanden geleden was er in een flat in Beeldhoven een gasexplosie... waardoor meerdere mensen hun huis kwijtraakten. De man hielp met slopen en opruimen... maar stak het geld dat hij in het puin vond in eigen zak. De politie kwam erachter dat hij al zo'n 355 euro bij zich had. Mensis stopt met beleggen in fastfood... Een zorgverzekeraar vindt het niet meer van deze tijd om geld in ongezonde producten te stoppen. Mensen stapten eerder dit jaar al uit McDonald's en verkoopt nu ook zijn aandelen van Coca-Cola en van het moederbedrijf van Pizza Hut. En kleine oogjes voor toptennissers Djokovic en Nadal vandaag. Die twee stonden tot diep in de nacht op de baan. De wedstrijd begon pas om 9 uur en was ver na ene afgelopen. Best pittig, zeiden ze na afloop. It's true that the start a match here at 9 in the evening uh, can be very long. And these kind of things can happen, but that's it. I think they're starting too late, to be honest. But again... TV in. Ja, tv beslist, zegt hij. Sportzenders geven veel, geld uit om wedstrijden s'avonds te kunnen uitzenden... zodat er veel mensen kijken en er aan reclames verdiend kan worden. Nadal bleek iets beter tegen het slaaptekort te kunnen trouwens. Hij won na dik vier uur. Het weer, er vallen buien. In het noorden het meest, soms met onweer. Verder naar het zuiden piept de zon er vaker door. Het is een graad of 17. Morgen droog, aardig wat zon en ietsje warmer, 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Den Hoever staat file voor Den Hoever 2 kilometer met 20 minuten vertraging.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 kaartje leggen. Troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen... dan kunt u het klaviassen vast onder de knie krijgen. Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook.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 Samen luisteren naar en genieten van muziek. Ben je ook zo dol op muziek? Vraag jouw favorietjes aan en bekijk en luister deze gezamenlijk via de Beamer. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een wekelijks thema. Klinkt het jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. Elke vrijdag van 1 tot 3 uur. Gratis inloop. Aanmelden bij Linda Oudendijk. l.oudendijk plus.zandvoort.nl of via 338 03279 06 338 03279. En het is natuurlijk in de blauwe tram.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 Schilderen en tekenen in de blauwe tram. Wil je ook onder begeleiding van een enthousiaste kunstenaar Billy... de mooiste creaties schilderen of tekenen? Kom gezellig op de woensdagmiddag langs om te schilderen of te tekenen. Al het materiaal is aanwezig. Elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief koffie, thee of wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03279. 06 338 03279. McFerrin Jr., geboren in 1950, is een New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. In 1977 begon Bobby McFerrin, die tot nu toe als pianist in een band getoerd had, door de Verenigde Staten met zingen. Hij is vooral bekend met zijn wereldwijde nummer Don't Worry, Be Happy uit 1988. Dit lied uit de film Cocktail met Tom Cruise voerde internationaal de hitlijsten aan. Het lied werd door George H.W. Bush gebruikt in zijn verkiezingscampagne voor de presidentschap in 1988. Totdat Bobby McFerrin bezwaar maakte. Hier is Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy.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 En ik sluit dit tweede uur af met Marco Bosato en Matt Simons. Breng mij naar het water. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam en ik wist dat je me zeggen zou Dat het tijd was om te gaan Je zei schat maak je geen zorgen Ik zal altijd bij je zijn En ik wist dat je de waarheid sprak Door hoe je keek naar mij toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. It was early in the evening. She gave all that she could give. felt her leaving me. But I learned how to live when she said, when she said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. Ben klaar om op reis te gaan. heb alles wel gedaan. Helaas is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. te gaan. Aan de andere kant te staan.